Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote drukte in de parken vandaag. Lekker met een drankje in het park, hebben veel mensen gedacht. Veel parken lagen vol en sommige parken te vol, vonden gemeentes. Ze lieten de politie mensen wegsturen in het Spoorpark in Tilburg... het Lepelenburgpark in Utrecht en het Noorderplantsoen in Groningen... In het Vondelpark in Amsterdam was het ook te druk. Dat park is nu bijna helemaal ontruimd. Liep alleen niet helemaal lekker, want er werden flessen naar de politie gegooid. Ghana heeft vandaag als eerste land ter wereld gratis coronavaccins gekregen. Vanochtend landde er in de hoofdstad Accra een vliegtuig met aan boord doses van de AstraZeneca en Oxford-vaccins. Zit de Wereldgezondheidsorganisatie achter. Die hebben een vaccinatieprogramma ontwikkeld voor ontwikkelingslanden, vertelt correspondent Alice van Gelder. Dit is de enige manier waarop eh, heel veel eh, Afrikaanse landen nu in ieder geval een beginnetje kunnen gaan maken met, met vaccineren. Als je kijkt naar welke landen nog niet de eerste prik hebben gezet, dan kleurt heel Afrika zeg maar rood, van daar is bijna nog niks gebeurd. En UNICEF helpt om het vaccinatieprogramma verder uit te rollen. Met het warme weer van de afgelopen dagen zou je het bijna vergeten, maar anderhalve week geleden konden we nog schaatsen op natuurijs. Veel mensen vonden dat zo leuk dat ze bij de schaatsclubs opeens veel meer aanmeldingen hebben om lid te worden, merkt ook deze schaatsleraar. Dan eh, heb je ongeveer een vast aantal kinderen en die komen dan elk jaar terug. Maar het is nog, nu nog nooit zo druk geweest in de krokusvakantie. Dus dat vind ik eigenlijk alleen maar hartstikke leuk. De volgende keer dat we op natuurijs kunnen schaatsen duurt waarschijnlijk nog wel even. Het Jeugdjournaal vroeg daarom aan kinderen of ze niet bang zijn dat ze het straks weer zijn vergeten. Ik denk dat ik het niet echt ga onthouden, maar dat ik gewoon, ja, gewoon les ga nemen hier op de schaatsbaan, zodat ik het niet vergeet, dat ik het niet verleer. Ja. Ik hoop het niet, want je verleert het best wel snel, want je doet het dus niet. Maar ik hoop dat ik het niet vergeet. Het weer nog. Het koelt vannacht af naar een graad of 9. Morgen weer veel zon. In de loop van de middag iets meer bewolking. Het wordt 13 tot 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De drukte in de regio is wat afgenomen. Er staat nog wel file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep. Daar heb je nog 10 minuten op onthoud door een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Verder is het nog druk vanuit Zandvoort op de N201 Zandvoort-Hoofddorp. Vanaf Zandvoort tot de aansluiting met de N208 is de vertraging 20 minuten.